12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Boeing gaat de komende tijd minder 737 MAX-toestellen maken. Nu maakt de vliegtuigfabrikant 52 toestellen per maand van dat type. Dat worden er 10 per maand minder. Dat besluit volgt op het nieuws dat Boeing opnieuw een softwareprobleem heeft ontdekt bij de 737 MAX. Wereldwijd worden de toestellen aan de grond gehouden na twee dodelijke ongelukken in Ethiopië en Indonesië. Die werden waarschijnlijk veroorzaakt door een fout in de software. In Frankrijk gaat een speciale commissie onderzoek doen... naar welke rol de Fransen hebben gespeeld... bij de Rwandese genocide in 1994. Dat heeft president Macron bekendgemaakt. Bij de genocide kwamen zo'n 800.000 mensen om het leven. Het Afrikaanse land beschuldigt Frankrijk ervan... dat ze de Hutus hebben geholpen in de strijd tegen de Tutsis. Ook heeft Frankrijk volgens de Rwandese regering... daders van de genocide helpen ontsnappen. Opnieuw zijn in de Algerijnse hoofdstad Algiers honderdduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering. President Bouteflika trad begin deze week weliswaar af na weken van protest. Maar nu, voor de betogers, is dat niet genoeg. Ze eisen dat ook de kopstukken die zich de afgelopen jaren rond Bouteflika hebben verzameld... plaatsmaken voor een nieuwe generatie leiders. Op de Schelde in Antwerpen zijn twee speedboten met elkaar in aanvaring gekomen. Twintig mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. De slachtoffers werken bij een Nederlands bedrijf... dat in Antwerpen een bedrijfsuitje had. Op beelden is te zien dat de boten gevaarlijk aan het racen waren... en frontaal op elkaar botsten. De dierenambulance in Harderwijk heeft twee agressieve ganzen de stad uitgezet. Ze leefden in een vijver en daar vielen ze geregeld voorbijgangers aan. Ook pikten ze eendenjongen jongen dood. Na klachten van buurtbewoners zijn de twee ganzen gevangen genomen... en losgelaten in een natuurgebied bij Zeewolde. Het weer vannacht bewolkt en mogelijk wat regen.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 this movie that in no time En ze zeggen niet hetzelfde als online En nee, ik voel het niet meer Als ze willen dat we niet doen, doen we het weer Als ze toch willen hangen, bro, dan hoef het niet meer Nee, ik voel het niet meer Ja, die money is voor scars op mijn hart ja die money is voor scars op mijn hart yeah, yeah. Oh, oh. Beetje money voor mijn scars, laat het regenen voor weinig De mensen om me heen die zijn gekomen om te blijven Ik haat het om te zeggen, maar ze laten het lijken En noem me paranoïde of noem het ouder en wijzig Ik ben met real ones, yeah. ook als het mijn ziel kost Niets is veranderd sinds de vier nog aan deze kant is alles hetzelfde en toch is alles veranderd En is die money mijn detox, yeah Fuck het, maak money, laat ze weten Dat ik niets ga krijgen, dat ik niets heb gekregen Niemand gaat het doen, jongen, ook niet je neven De guy in de spiegel is de guy waarop ik reken en ik haat het yeah. Maar de clichés zijn waar En ze willen je zien vallen als je gaat ik ben veranderd, heb scars, maar we lachen als laatst En get je guala is je enige taak yeah. Ja, die money is voor scars op mijn hart Yeah, yeah Oh, oh, oh, ik voel alleen maar love in mijn squad was down low Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd Ja, die money is voor scars op mijn hart yeah, yeah. Oh, oh. Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je man, die jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook. Yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed. Yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen, ik moet. We used to not be allowed on top of the roof.